Een paar rechters hadden al gezegd dat de regel echt niet oké was. Maar de nareisbeperking is niet definitief op tafel, zegt politiek verslaggever Wilke Boom. Nee, eh, dat kun je nou ook weer nog weer niet zeggen... want er loopt nog een hoger beroep van de staat, van Van den Burg dus... tegen één van die afwijzingen bij de Raad van State. Nou, dat is een hogere rechter. En als die hogere rechter het kabinet toch gelijk geeft... dan wil Van den Burg de maatregel weer invoeren. Dat wil hij graag om te zorgen dat er minder mensen naar ons land komen. Want asielzoekerscentra zitten propvol. Juist omdat statushouders door het woningtekort geen huis kunnen vinden. Oud-minister Grapperhaus wordt zwaar beveiligd. Dat is al een paar weken zo. Er zou sprake zijn van een ernstige dreiging vanuit de zware criminaliteit. Volgens het parool zit Bolle Jos erachter. Dat is een drugscrimineel die sinds mei op de nationale opsporingslijst staat. Hij zou een hele grote speler zijn in de kookhandel, vertelde de politie toen in opsporing verzocht. Er wordt veel geld mee verdiend in de cocaïnebusiness. En we denken dat hij eh, al deze, dat geld heeft witgewassen en ook nog 100 eh, kilo's aan goud heeft witgewassen. Nou, daarnaast eh, weten we ook dat hij als het even niet gaat zoals hij wil, extreem gewelddadig kan zijn. En we denken ook dat er een persoon door zijn geweld om het leven is gekomen. Waarom Grapperhaus precies wordt bedreigd, dat weten we niet. En ruim 2 miljoen jongeren krijgen dit jaar een uitnodiging op de mat voor een vaccinatie tegen HPV. Dat is een SOA die bijvoorbeeld baarmoederhals, penis of anuskanker kan veroorzaken. Als je tien bent, dan kan je er tegen worden ingeënt. Maar dat doet niet iedereen. Verslaggever Lisanne van Spronsen hoort dat deze jongeren er alsnog best over willen nadenken. Ik vind het wel goed, want ik weet bijvoorbeeld dat vriendinnen van mij het ook niet hebben genomen. Dan soms ook onder druk van ouders van dat ga je niet doen. Die dan nu wel oud genoeg zijn om zelf die keuze te maken. Nee, ja, ik ken heel het virus niet. Nee, ik bedoel, ik ken ja, de, de bekenden, zo was de zaakjes wel. Maar eh, nee, ik, wist ik niet. Nee. Maar eh, als ik een brief in de bus krijg om dat te laten doen, nou, daar zou ik wel even wat meer over lezen. Misschien ik het hele virus verder niet kende. Maar ja, ik zou denk ik uiteindelijk wel eh, laten vaccineren. Het kan trouwens ook als je ouder dan 27 bent. Alleen moet je de prik dan wel zelf betalen. En dan nog het weer, onweersbuien. Ook morgen vroeg nog spokerig, langs, vooral langs de kust. Daarna een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat een kleine 40 kilometer file op de snelwegen in onze regio. Veel bijzonderheden zijn er niet te melden. 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof En een half uur vertraging op de N516 vanuit Zaandam naar Oostzaan voor de aansluiting met de A8.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 Wel wordt de boete met 10% verlaagd, omdat ON een jonge, onervaren omroep is. De Franse Voetbalbond heeft voorzitter Noël Legret uit zijn functie gezet. Hij zou zich in een persconferentie negatief over Zinedine Zidane hebben uitgelaten. Het weer. Morgen begint onstuimig.